En een voorspoedige start. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Nederland gaat met ongeveer 50 andere landen een oproep doen aan de VN-veiligheidsraad om Syrië naar het internationaal strafhof door te verwijzen. Dat antwoordt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op vragen van D66. Het internationaal strafhof in Den Haag is het eerste permanente tribunaal voor oorlogsmisdaden en andere zware misdrijven. Maar Syrië is daar niet bij aangesloten. En daarom is voor berechting een doorverwijzing van de Veiligheidsraad nodig. Nederland heeft Syrische mensenrechtenactivisten getraind en uitgerust met foto- en videoapparatuur om mensenrechten schendingen vast te leggen, zodat de daders later kunnen worden vervolgd. De commissie die onderzoek deed naar het functioneren van de Raad van Toezicht van het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft niet gesproken met longarts Piet Posmus. Professor Posmus is een van de hoofdrolspelers in de conflicten van het afgelopen jaar. Volgens de commissie was al veel informatie bekend en liep er een rechtszaak van Posmus tegen het VUMC over iets anders. Verder zegt de commissie dat met veel artsen niet is gesproken. Het woord pienekuttel uit Winterswijk is verkozen tot het mooiste dialectwoord van 2012. Dat is vanmiddag bij de NCRV in het programma Plein 5 op Radio 5 bekendgemaakt. Een pienekuttel is een bijzonder zuinig iemand. In de finale versloeg pienekuttel de woorden Levese Heune, oftewel lieve heersbeestje in het hinderlopens en sukkerkurkes. Dat zijn muisjes van de bekende beschuit met muisjes in het dialect van Venlo. Het woord Pinekuttel was aangedragen door Wim ten Damme uit Winterswijk. Bij vliegveld Teugen is het stoffelijk overschot van een parachutist gevonden. Het lichaam lag midden in een weiland. De Gelderse politie doet samen met de luchtvaartpolitie onderzoek. Volgens vliegveld Teugen zijn er vandaag geen parachutesprongen geweest. De politie gaat er dan ook vanuit dat de man er al langer lag. Bij de politie is geen melding binnengekomen van een vermiste parachutist. Het weer, vrij veel bewolking en buien. Het is ongeveer 7 graden. Morgen vooral in de ochtend ook nog buien, maar smiddags wordt het geleidelijk aan droger. Dan wordt het opnieuw een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files in de Randstad op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Verkloopt Koenplein 4 kilometer. 4 kilometer ook op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Noord en Afrit Berkel en Roderijs. Dan de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Spijkenis en Knoop het Vaanplein 8 A15 Rotterdam richting Gorkum. 3 kilometer tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. Ook bij Rotterdam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Meer naar het midden van het land op de A27, Gorkum richting Almere. Tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven staat 3 kilometer. Ook op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 3 kilometer.